uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het midden van bevingen die hadden een kracht van 5,3 en 5,7. Zijn nog geen berichten van slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij de stad L'Aquila op zo'n 10 kilometer onder het aardoppervlak. De bevingen werden gevoeld tot in Rome. De metro in de stad is uit voorzorg ontruimd. En ouders werden opgeroepen om hun kinderen van school te halen. In het bevingsgebied in midden-Italië zaten al honderdduizenden mensen zonder stroom door hevige sneeuwval leger is ingezet om te helpen. Deze regio zijn de afgelopen jaren meer bevingen geweest. Vorig jaar augustus kwamen bij een beving bijna 300 mensen om het leven. In Mali zijn bij een zelfmoordaanslag op een militaire basis in Gao... zeker 25 mensen omgekomen, meldt een legerwoordvoerder. In het gebied zijn militairen actief uit verschillende landen, waaronder Nederland. Intussen is duidelijk dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. In het getroffen legerkamp zitten militairen uit Mali zelf. Slachterijen zijn beter gaan letten op de hygiëne en het dierenwelzijn. Maar het kan nog beter, zegt toezichthouder NVWA. Drie jaar geleden bleek dat vlees afkomstig uit onder meer runder, varkens en paardenslachterijen niet veilig genoeg was. De bedrijven leefden de hygiëneregels vaak niet na. Er werd veel gefraudeerd en er kwam soms afvalvlees in de supermarktschappen terecht. Lelystad Airport mag uitbreiden. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden en de vogelbescherming afgewezen. En dus kan deze maand nog de schop in de grond. Schiphol wil dat vakantiegangers vanaf april 2019 ook via Lelystad kunnen vliegen. Daarom wordt de start- en landingsbaan verlengd en breder gemaakt. In Noordlaren is de eerste marathon op natuurreis van het seizoen gewonnen door Simon Schouten. Robert Post werd tweede en als derde kwam Sjoerd den Hertog over de streep. Bij de vrouwen won Lisa van der Geest, Irene Schouten werd tweede en Emma Engbers derde. Het weer op veel plaatsen nevelig, maar ook wat zon. Later vooral in het noorden en noordoosten kans op wat ijzel. In het oosten ligt de vorst, in het westen is het net boven nul. En morgen verandert er niet veel.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 at the listen to the drum, and me listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum, and me listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist.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 I just won't emote. you made. I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?